Zes uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Antisemitisme in Nederland neemt toe, blijkt uit nieuwe cijfers... van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Het afgelopen jaar waren er 135 meldingen... bijna 20 meer dan een jaar eerder. Daarnaast waren er bijna 100 incidenten van antisemitisme... op internet en sociale media. Een man van 18 uit Amsterdam zit al sinds december vast... omdat hij van plan zou zijn geweest het vuur te openen in een school. Vanwege zijn leeftijd en persoonlijke omstandigheden... is de arrestatie niet eerder bekendgemaakt. De man was bezig wapens te verzamelen... en op zijn telefoon stonden beelden van eerdere schietpartijen op scholen. Ajax-directeuren Mark Overmars, Edwin van der Sar en Jeroen Slop... zijn bijna een jaar lang bedreigd door een zaakwaarnemer. De man zou tussen oktober 2017 en september 2018... de directeuren onder meer via e-mails en brieven hebben bedreigd. Hij dreigde ook hun kinderen iets aan te doen. Woensdag is er in Amsterdam een proforma-zitting in de zaak. Een man die medewerkers van de Wageningen Universiteit beledigde en bedreigde... heeft van de rechter een contactverbod opgelegd gekregen. De man werd drie jaar geleden afgewezen omdat hij niet aan de toelatingseisen voldeed. Kort daarna begon hij dreigende mails te sturen. Alleen vorig jaar al waren het er 2500. Onder het motto blijf kritisch en nieuwsgierig begint de overheid vandaag een campagne om mensen te waarschuwen tegen nepnieuws. Volgens het kabinet is de dreiging van desinformatie door bepaalde landen heel reëel. Minister Ollongren adviseert mensen altijd te kijken waar het nieuws vandaan komt en wie er belang bij heeft. Het weer, vannacht opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot 4 graden. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen en weer veel wind en het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het aantal files in Noord-Holland begint nu af te nemen, maar het zijn er toch nog 18. Meestal geven ze maar een paar minuten vertraging, maar een paar zijn toch wat eh, hardnekkiger. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht zeker 10 minuten tijdverlies. A9 Amstelveen-Alkmaar ook wel 10 minuten extra bij het Rotterpolderplein. En bij knoop het Kooimeer rijdt het langzaam. De A10 tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. 8 kilometer langzaam rijden richting het Koenplein. De, dan ben ik hem bijna kwijt, de A208 en 208 eigenlijk. Haarlem naar Velzen, 20 minuten extra voor de aansluiting met de A22. Maar daar is de angel wel uit, want alle rijstroken zijn daar weer open.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 be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. feels like a party. the best to me. En natuurlijk de beste hits van toen. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? Oh, thank God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. I'm an outlaw feel it in my bones. And on the highway is where it feels like home. And my heart's racing for 100 miles an hour. I'm ready. and I take my chances. Cause it turns out alright in my heart. Esley Sisters met Reckless. Dit is Nashville Country Radio, jouw vaste wekelijkse dosis country muziek afgewisseld met wat bluegrass en wat Americana. Wat hebben we deze komende twee uur voor je? Ga ik je vertellen. In ieder geval een kort overzichtje. We hebben uiteraard het Spotlight album en dat is deze keer het album 10.000 Towns from the Eli Young Band. Daar hoor je elk uur twee nummers van en we hebben natuurlijk in de tweede uur ook weer de Nashville Spiegelplaat. Zoals ik al zei, heel veel country afgewisseld met wat bluegrass bluegrass en wat Americana. En over bluegrass gesproken, wat dacht je van Bill Monroe? Hij is de grondlegger van de bluegrass-stijl. En dit is Stay Away From Me. Stay away from me, you're causing me trouble. It's been that way since from the start. Go on your way, you have another waiting. Stay away from me, you're breaking my heart. zijn begeleidingsband The Bluegrass Boys. Bluegrass van Bill Monroe was dat. Stay Away From Me. Je hoort natuurlijk de komende tijd nog veel meer lekkere Bluegrass voorbij komen. Ik heb weer, uh, nou ja, tijd, nog moeite gespaard om weer in het Nashville archief te duiken voor je. Om eens wat leuke nieuwe nummers voor je te vinden. Alhoewel, erg nieuw is dit nummer niet meer. Is van eind vorig jaar, maar deze zangeres is nog niet zo bekend in Nederland.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 The sound of the rain pounding to the beat of my heart. I'm drifting away. Sometimes it seems so easy, but it's not. How can I undo the wrong? Go back in time and make it alright again. How can I prove there's a change? Show who I am, how I've learned from my We zwijmelden even weg bij Betterman van Imure. Ken je dat? Dat je van die stemmen op de radio hoort en ook direct weet wie dat is. Dat heb ik ook met Alan Jackson. Here's Country Boy. Excuse me, ma'am. I saw you walking. I turned around. I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full, I'd be obliged to take you, cause I'm a country boy. I got a four wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you need to go, cause I'm a country boy. You sure look good sitting in my right seat. Buckle up, I'll take you through the five speeds. Wind it up, or I can slow it way down. In the woods, or right uptown. I'm a country boy, got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you need to go, cause I'm a country boy. 35s, whining on the asphalt, grabbing mud, slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. My muffler's loud, dual thrush tubes. But crank the music, my tone gets real good. Let me know when we're getting close. You slide on out or we can head on down the road Cause I'm a country boy, I've got a four-wheel drive Climb in my bed, I'll take you for a ride Up city streets, down country roads Yeah, I can get you where you wanna go Cause I'm a country boy heated seats, soft as baby's new bud. Lock and to take you through a deep run. Cause I'm a country boy, I got a four wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down winding roads. Yeah, I can get you where you need to go, cause I'm a country boy.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 Dat is ook de volgende formatie. Ze komen uit Amerika. Ze heten Snakebite en het nummer is That's My Song. En daarna Dustin Lynch met de Small Town Boy. world crying. Garth had friends in low places. Elvis wore his blue suede shoes. Stevie Ray brought back the blues. The man in the hat, well, he died before his time. When I hear those songs on my radio, I turn it up as loud as it'll go. I tap my feet and I'm singing along, thinking, yeah song. Songs about living, songs about life, songs about wrong, songs about right, songs about you and songs about me. Sometimes a song is all. gambler. Skinner sang about Alabama. Dylan sang like a rolling stone. Rolling stone. Church, he honored Springsteen. Tractors were Chesney and Aldean. Alabama harmonized so sweet, sweet, sweet. When I hear those songs on my radio, I turn it up as loud as it'll go. is wrong. Country boy, he really can survive. Boys round here drinking beer, fishing in the dark, no and hard. Stop loving the day, blown away. Simple man, start a band. Pray for daylight, love a rainy night. remember when old friends of mine never went down to Georgia for a soul to steal. Who's she knew, Bob Sue, hillbilly Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. in the headlights. I'm a mama's boy. I'm a fist fight. Kinda county line, kinda cold beer. Little hat down. Little John dear, I kinda give a damn, I kinda don't care. You see the girl standing right there, she loves a small town boy like me. She's my ride or die, baby, she's my cool, she's my crazy, she's my laid back in the front seat. She's my with me till the end, girl, I'm turning up the tin, girl. She can have anybody that she wants to be, anywhere she wants to be. She loves a small town boy like She likes my old boots, likes to slow dance to some old school. She take a full moon, the world of city nights, and I ain't scared to get all up in them bright lights. Yeah, I can smooth it out, I can stick it up. I guess that's why she can't get enough of a small town So with you to the end, girl, turn it up to ten, girl. She can have anybody that she wants to be, anywhere she wants to be. She loves a small town boy like me. She's my ride die, baby. She's my cool, she's my crazy, she's my laid back in the front seat. She's my with me to the end, girl, my turn. 60-х. 1965. The Carter Family met You Tie the Love Knot in My Heart. En zij maakte heel Billy muziek die later een grote invloed zou hebben op de bluegrass en de country muziek. We gaan verder met een Nederlands duo. Hij heet Ben Steeneker en hij wordt ook al genoemd The Godfather of the Dutch Country Music. En zij is Sandra van Rijs en zij is al acht keer uitgeroepen tot de beste Nederlandse countryzangeres. Samen namen zij in 1988 een duet op en dat heet Sweet Memories. Stay. Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. Dat was Juliet Simmons Dinalo met Don't Got Much. Het is tijd geworden voor de eerste twee nummers van het Spotlight album. En dat album is deze keer 10.000 Towns van de Eli Young Band. Je gaat achter elkaar luisteren naar de titelsong en daarna Let's Do Something Tonight. Dit is het Nashville Spotlight album. Hell yeah, man, hallelujah, how you been? 8.8 ball, first base, last call, grown real mud party back in the pines. hot song tom tom, Friday night pom pom, redneck hip hop, county courthouse clock, beauty shop turning off that open sign. passing by. Yeah, that circle's gonna out of this neon situation. Instead of us not saying what we're both thinking, and I'm thinking. a song we ain't ever heard and sing it. Pour a little glass of something smooth and strong and drink it. We can lose all track of time, my eyes on yours and yours on mine. Before the fear of falling starts to sink in, I'm thinking. wekelijkse dosis country muziek. Dit is Nashville. Driving my old pickup in the middle of the night Praying to God that you won't start a fight again Well, I can do this, baby every time I'm trying to hold back my tears. I'm way too scared to show off my fears. I'm craving for someone who won't be back. always takes me back to when we were 17. It was football games and bubble gum and skinny dipping in the evening sun. Every time we fight, scream and shout, you make us see. thinking about the future and what it will bring. I am who I am, and I would do anything for love. But hey, let's face it, I'm like a kid inside. I got nothing to hide. You read me like a book, and you have seen every side of me. be back. 17. Hey, do you remember the time you carried me in the wheelbarrow to the football field? Country uit Zweden van Erica Johnson. 17 hoor je hier bij Nashville. We gaan verder met een duet van Carleen Carter en Dave Edmonds. Dave is een eh, rockzanger uit Wales. En Carleen komt uit Amerika, is de kleindochter van Maybelline Carter van de Carter Family. En ook nog eens de dochter van June Carter, die getrouwd was met Johnny Cash. Wat dus Carleen tot de stiefdochter van Johnny Cash maakt. Dat was weer een hele mond vol. Jazeker weten. Daarna tijd voor Bluegrass. De Lonely Heartstring Band met de the way it all began.